uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op de A1 bij Hengelo is een ongeluk gebeurd waarbij een dode en vijf gewonden zijn gevallen. De snelweg tussen de A35 en de afslag Borne-Hengelo was korte tijd in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de weg in de richting van de Duitse grens weer vrijgegeven. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens RTV Oost gebeurde het ongeluk bij knooppunt Buren. Daar botsten twee auto's op elkaar waarvan er één ondersteboven kwam te liggen. Koning Willem-Alexander reist vandaag naar Oman... om daar zijn medeleven te betuigen na het overlijden van Sultan Qaboos. Minister Blok van Buitenlandse Zaken reist met de koning mee. Qaboos wordt opgevolgd door zijn neef Haitham bin Tariq al-Said. Die ontvangt vandaag en de komende dagen mensen die hun medeleven komen betuigen. De uitvaart van Qaboos is volgens de islamitische traditie gisteren al geweest. Tussen de koningshuizen van Nederland en Oman bestaan goede banden... Acht jaar geleden bracht Beatrix, die toen nog koningin was... met Willem-Alexander en Maxima een bezoek aan Oman. President Trump heeft via Twitter zijn steun uitgesproken voor betogers in Iran... die demonstreren tegen de leiding van hun land. De demonstranten zijn woedend dat de oorzaak van de crash met een Oekraïns vliegtuig... dagenlang is stilgehouden. Het toestel werd door Iran neergehaald. Trump schrijft dat hij achter de demonstranten staat en hun moed inspirerend vindt. In Libië hebben de strijdende partijen een staakt het vuren afgesproken. Er moet al jaren een oorlog in Libië tussen de officiële regering en milities in het oosten van het land. Vooral de afgelopen maanden is er zwaar gevochten om de hoofdstad Tripoli. Of de wapenstilstand ook wordt nageleefd is niet duidelijk. Het weer, veel bewolking, vanuit het noordwesten af en toe regen. De meeste neerslag valt in het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het westen weer droog en maximaal 8 graden. Morgen af en toe de zon en droog.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 Het legendarische Mulder en Mulder trio. Goedemorgen, ZFM Jazz. Welkom op deze eh, druilerige januariochtend... waar we nog een klein beetje in de nagalm zitten... van alle nieuwjaarswensen, nieuwjaarsrecepties... en alle goede voornemens voor dit nieuwe jaar. Vandaag is dit programma samengesteld en gepresenteerd wordt het door Peter den Boer. Eh, ja, eh, vandaag staat het een, ook een beetje heel erg veel in het teken van eh, het bijvoorbeeld al fantastische optreden straks in de krocht van Ak van Rooien. Daar waarover later meer natuurlijk. Maar het is maar dat u het alvast weet bij het maken van de plannen van vandaag. Want alles wordt opzij geschoven om dit prachtige concert bij te wonen van deze nu al legendarische Nederlandse fluwelen trompetist. We gaan verder in het programma met Barney Kessel en zijn trio On a Clear Day. leerde Barney Kessel. Ehm, we gaan, eh, zoals ik al zei, vandaag aandacht besteden aan het optreden van Ak van Rooyen vanmiddag in de krocht. En ehm, hij speelt daar op een flugelhorn. Dat is een eh, soort fluwelen trompet, zullen we maar zeggen. En eh, het volgende stukje dat ik nu graag laat horen... dat is een orkest dat destijds eh, optrad in het kader van de voorloper van... Eh, ja, hoe heet het ook alweer? Dat heette toen de Boulevard of Broken Dreams. Tegenwoordig heet dat de Parade. En in dat eh, orkest heeft van alles gespeeld. Ik heb nu opname uit de jaren 80. De Boulevard of Broken Dreams. En daar hebben we een prachtig stuk... A Cottage for Sale. En in dat stuk speelt eh, Wouter van Bemmel een solo op een vlugelhoorn. was het uh, orkest van Count Basie. Met een eh, meer dan ingetogen stuk, de One O'Clock Jump. er ligt nu op de draaitafel een eh, stuk van Ruby Braff. Trompetist die samen met Scott Hamilton, die Scott Hamilton, saxofonist... die nog steeds toert en in Nederland zeer geliefd en bekend is. En ook hier eh, wel elk jaar een bijzonder concert geeft... in het kader van Jazz in de Krocht. Eh, die twee samen, Ruby Braff en Scott Hamilton... die hebben elkaar gevonden. En die hebben een eh, prachtig stuk opgenomen. When Lights Are Low. Thank you. naar twee broers uit Clermont-Ferrand. De gebroeders Molus, David en Lionel. En die spelen weergeloos accordeon. En dat doen ze op een hele bijzondere manier. En dat laat ik graag horen in het volgende stuk. En dat heet eh, Thema di Ricordi. Frère Molus. Prachtig om te horen hoe de, ook de contrabas de noten aangeeft... De, die dan weer precies worden opgepikt door eh, de accordeons. Geweldig. Ik heb eh, met ingang van dit jaar... Eh, telkens in het programma opgenomen... een componist die wat meer aandacht krijgt en dit keer is dat eh, meneer Cole Porter... die eh, enorm veel stukken heeft geschreven... die eh, zich lenen om op de plaat gezet te worden door jazzmuzikanten. als je gewoon door de platenkast loopt... en om het even welke uitvoerende jazzmuzikus je tevoorschijn haalt... grote kans dat er altijd wel een stuk van Cole Porter op staat... Hij heeft honderden songs geschreven die allemaal populair zijn geworden. Ik noem er een paar. I Get a Kick Out of You, Night and Day, Let's Do It, Let's Fall in Love, True Love, Begin to Begin, eh, In the Still of the Night, You're the Top, I've Got You Under My Skin, Every Time We Say Goodbye and Don't Fence Me In. Cole Porter heeft eh, bekendheid gekregen door de... Eh, eigenlijk de ogenschijnlijk moeiteloze wijze waarop hij uh, oorwurmen kon produceren. Dingen die gewoon, als je ze hoort en je blijven hangen in je hoofd en waar je niet van afkomt. Ik ga een aantal stukjes laten horen die door hem zijn gecomponeerd. Het eerste is eh, een uitvoering van Night and Day gezongen door Maxim Sullivan. dream of you. Eh, was Maxine Sullivan met eh, een compositie van... Ja, Cole Porter. En het nummer Night and Day. Ik ga nog iets laten horen van eh, Cole Porter. En dat is een, uit een stuk gezongen door de master zelf, Mel Tormé. What is this thing? is this thing called love? This crazy thing called love. Who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? Oh, I saw you there one wonderful day. You took my heart and then you threw it away. That is why I ask the Lord in heaven above, What is this thing called love? I'm in the mist because I've been kissed by lovely you. What can it be that suddenly came over me? dee doo doo. Ba doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo I saw you there one wonderful day my heart and threw it away. That's why I, I ask the Lord in heaven above. It's hard to bear, looked everywhere, asked everyone under the sun. They turn away each time I say, What is this thing called love? What is this thing called love? What is this thing? What is this thing called love? What is this thing called love? Meneer Melton May himself. Het eh, laatste stukje uit eh, de trilogie Cole Porter Songs... dat wordt gezongen door Chris Connor. It's All Right With Me. It's the wrong time and the wrong place, though your face is charming. It's the wrong face, it's not his face, but such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style, though your smile is lovely, it's the wrong smile, it's not his smile but such a lovely smile that it's alright with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright, it's alright. wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. It's alright. With Me. Uh, Cole Porter's song. Als laatste van dit blokje van drie. Gezongen door Chris Connor. Later in het programma laat ik nog een paar stukken horen van Cole Porter. Waar gaan we vanmiddag heen? Natuurlijk gaan wij eh, de unieke kans niet ons laten ontnemen... om een optreden bij te wonen van de meester... de legendarische Flugelhorn speler, trompetist Ak van Rooyen. Vanmiddag om half drie in de krocht. In het volgende uur ZFM Jazz, dan ga ik daar uitgebreid bij stilstaan. Daar gaan we heen vanmiddag half drie in de krocht. In het kader van de concerten, de jazzconcerten in de krocht... die al eh, meer dan 15 jaar elke keer maar weer prachtige resultaten opleveren. Mensen die daar niet heen kunnen of willen... die kunnen vanmiddag nog... Eh, op de volgende plekken terecht. In eh, Klaus Partyhouse. Daar eh, strijkt het meer jazz evenement neer. Uh, vanmiddag Jos van Beest trio met saxofonist Rinus Groeneveld. En aan de Schipholdijk in de Oude Meer... dat is het bolwerk van de blues... daar speelt van, vanmiddag de Dynamite Blues Band om vier uur. In Taverne de Waag, de Haarlemse zanger P.P. Fischer met Jump Jazz. Ja, meer hebben we... Oh ja, en we hebben nog eh, <laughs> de Wolfhound Riviervismarkt 9 in Haarlem. Daar eh, is een trivia-event. Dat was het. Maar eh, straks ga ik u meer vertellen over de krocht vanmiddag waar Ak van Rooyen met Juraj Stanik eh, gaan optreden. Ik ga nu een oude bekende, een oude rot laten horen... meneer Buck Clayton op zijn trompet. En die wordt begeleid onder meer op het hemmendorgel door George Arvanitas. En eh, dat stuk dat heet You Go To My Head. Hoera Hoe kan het lopen in het leven van een nog niet muzikant zijnde persoon... die dan uiteindelijk toch muzikant wordt. Dat overkwam Melody Gardot. Melody Gardot, een Amerikaanse... die eh, op 19-jarige leeftijd een ongeluk kreeg, een verkeersongeluk... en in het ziekenhuis belandde en eh, allemaal gedoe had met eh, het herstel en toen kreeg ze als advies eh, om... Eh, eh, nou, bij dat, bij dat herstel hoorde muziektherapie. En vanuit die muziektherapie is het een beroemdheid geworden op muzikaal gebied. Melody Gardot, prachtig levensverhaal. En zij treedt ook af en toe op in Nederland. En diverse keer op North Sea Jazz Festival geweest. Laatstelijk volgens mij nog eh, als iemand die daar een extra concert mocht geven. We gaan luisteren naar ehm, een stuk van haar. En dat heet... Eh, ja, Somewhere Over the Rainbow. In een hele bijzondere uitvoering. Música onder de klanken van weer zo'n vlugelhoorn...